Hello! I knew you would. Oh. It's so. Oh, it's good to be back. It's, I keep coming here. I used to live here. And no, it's lovely. And I, every time I come back, every time I've been back since, it's a holiday. <laughs> I, it, you've got more holidays than any other country in the world. I, I, there's, a, there's a period in the year where every day is a holiday. And all your holidays are, they're an excuse to shut the shop. That's all they are. You get to the shop and you go, no. Can I buy something? No. Why? Pinksterdag. what? Pinksterdag. What's Pinksterdag? I've no idea. Uh, <laughs> but it says you can shut the shop. And. Uh, I'll come back next day. Can I buy something today? No, why not? Tweede Pinksterdag. <laughs> Oh. you invent them. You're inventing these holidays. Hamelfart. What the fuck is Hamelfart? Apparently, it's Jesus going to heaven day. Uh, that's and you and, and that's an excuse to shut the shop. Apparently. Because it says in the Bible, in the Dutch Bible, which is slightly different from the ordinary Bible, it says, And Jesus did go to heaven, and the people did gather, and they did look, and Jesus did say, Don't forget to shut the shop. today, Queen's Day. Ugh. It's a weird fucking holiday. If you're a foreign person and you don't know what it is, it's very weird. Because in the middle of April, people start going, ooh. What? Ooh. What? Gonna get a dash. And if you're a foreign person, you don't even know what they're saying. Gonna get a dash. Oh, uh, some <laughs> strange Dutch greeting. Uh. Gone the other day. And you're going, what is it? they're going, what is it? It's coming in the other <laughs> yeah, but what is it? Oh, what is it? It's, uh, oh, uh, oh, oh, oh, right. And it takes forever to go, what is it? oh, what is it? Oh, well, it's the Queen's birthday. And you go, okay. I don't quite see what the excitement is, but okay. And then they go, actually. Actually, it's not the Queen's birthday. Um, it used to be. <laughs> now it's the birthday of the mother of the Queen. It's the birthday of the mother of the Queen. Yeah. And that's a big holiday. Huge. I know, stop it. And I was here, this is true. I swear to God, this is true. I was here about five, four or five years ago. And Queen's Day, this is true, it fell on a Sunday. You know what you did? You moved it. You moved it to the Saturday. You didn't tell her, you just fucking moved it. You just. Because, no, you moved it to the Saturday. Because, you know, the shops are shut on Sunday anyway, aren't they? So I. And it's. <laughs> I, I really worried about the Queen Mother when that happened. I imagined her waking up going, oh, it's my birthday. <laughs> oh. Oh, birthday. and somebody telling him, going, no, it was yesterday. Was it? <laughs> die de Beatles ooit samen opname Abbey Road. De bioscoopagenda. Jawel. Als eerste, de, de hele Muppetsbende gaat op wereldtour... en trekt volle zalen in grote theaters in fascinerende Europese bestemmingen. En eh, dit verhaal heeft een eh, staartje. De Muppets Most Wanted. En die draait vanaf morgen eh, om half twee in het Circus Theater, uiteraard. Dan de romantische comedy The Other Woman. En, en dat is een verhaal van eh, een drietal op wraakbeluste vrouwen... die van plan zijn om een eh, bedriegende man te pakken te nemen. En deze film eh, draait eveneens vanaf morgen en begint om 7 uur. Dan geprologeerd de film Noah 3D... <clears throat> En eh, dat behoeft weinig betoog. We weten allemaal waar Noach over gaat. En eh, deze film met eh, hoofdrollen van onder andere Russell Crowe en Anthony Hopkins... draait van, vanaf donderdag, morgen dus, om half tien. Dan de jeugdfilm Rio 2 3D. En deze is in het Nederlands. En eh, dit is een, eh, een, het tweede deel van deze films. Een hele grappige film. En eh, gezien het weer is het wel een aanrader om er met uw kinderen naartoe te gaan. Deze film draait vanmiddag vanaf half vier. En de komende dagen eveneens om half vier s middags. Dan nogmaals geprolongeerd Tinkerbell en de Piraten. Een eh, grappige Disney film over het uh, eh, elfje bekende elfje uit de Peter Pan film. En deze film draait eh, vanmiddag om half twee. En dat is eveneens de laatste voorstelling van deze film. Dus de laatste kans om deze film te gaan zien. Dan eh, vanavond in, eh, gepresenteerd door filmclub eh, Simon van Kolm. De film Ida. En Ida is een Poolse film met uiteraard Poolse acteurs. En is een film die gaat over een meisje wat in, bij een, in een kloosterschool zit... En eh, erachter komt dat ze van Joodse afkomst is. En gaat op zoek naar haar verleden. En komt dan achter nogal wat grimmige details. Deze film eh, begint vanavond zoals gebruikelijk om half acht. En tot zover de bioscoopagenda. Ja, weet, je wat ik nou niet begrijp, hè? Nou? Noach en die ark, die mochten van elk levend schepsel mocht hij er twee hebben. Ja. Mocht hij dan geen twee vrouwen? <laughs> nou, wie weet. Ja, toch belachelijk. mocht. Ja, ik bedoel, als, je, als je er goed over nadenkt... zou dat niet eens verkeerd zijn geweest. Aangezien eh, ze de enige waren die nog over waren. Dus eh, als je dan de wereld weer moet bevolken... Ja. Kijk, eh, kan dat ene mens toch niet aan doen? Nou, dan heb je, heb je aan twee vrouwen ook niet genoeg, hoor. Nou, kan je nog een beetje afwisselen. <laughs> <laughs> Dat is waar. Goed, nou, oké. <laughs> maar goed, dat was de bioscoopagenda dus. Ik dacht het al. Ja. Die Muppets, dat lijkt me wel leuk. Ja, maar dit is de Nederlands nagesynchroniseerde versie. oh nee, dan hoef ik hem niet. Ik geef toch de voorkeur aan de originele. ja, vind ik ook. Feel the fire where she was. September. the key. ik zag zo'n lijstje staan, de, de beste 100 tracks. Ik denk, nou, nou, vandaag is op de stevige toer. En dat is ook wel lekker natuurlijk met, dat, met die bewolking en zo. Eh, maar ja, deze meneer heeft het niet helemaal begrepen gewoon. JH of J, gewoon weet ik veel. Hij heeft het over een mooie dag. Ik heb de wekker niet gehoord, het is al half één stap te snel uit bed met mijn verkeerde been.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 Misschien tijd voor een nieuwe baan. Een Te wachten op een trein op een verkeerd perron Dus ik je dag als ik je vraag, man? 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. niet hebben, maar zelfs de gitaarsolo is hetzelfde geloof ik. Kid Rock en All Summer Long. Ja, en Sweet Home Alabama, ja, het is een mooi liedje, leuk liedje, maar de tekst jongens is zo fout. zo ontzettend fout. Echt zo'n redneck nummer, hè? Ja. En, eh, die, van die figuren die eh, in Alabama gewoon eh, de boel goedkeurde wat die George Wallace daar allemaal flikte met eh, andere rassen dan eh, de blanken en zo. Beetje zo'n koekelijks Klux Klan eh, verhaal, weet je. Ja. Beetje eng allemaal. Maar goed, het liedje op zich is wel lekker. Als je de tekst dan even vergeet, dan is het nog wel te doen goed, dit was Kid Rock. Ik weet niet of dat een, een, een, een eh, spin-off van Leonard Kindert is. Dat, eh, daar wil ik afwezen. Dat weet ik zo intuïtief niet. Dat kan ik u niet vertellen. Maar in ieder geval, er zaten flinke delen van Sweet Home Alabama... zaten er wel degelijk in verwerkt. Onder andere in de koortjes en de gitaarsolo... en ook een stukje van de piano solo zelfs. Oké, ehm, gaan we doen? ZFM voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. De eerste vierdaagse van het seizoen zitten weer aan te komen. Op dinsdag 3 juni start de 16e editie van de Wandelvierdaagse. Vier avonden gaan de deelnemers hun routes in en rond Zandvoort lopen. Er zijn routes van 5 en 10 kilometer. Elke avond kan er gestart worden tussen half 7 en 7 uur. Wie elke avond zijn stempeltje heeft gehaald... krijgt op vrijdag een welverdiende medaille. Op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 juni wordt er gestart vanaf de hockeyclub. Op vrijdag 6 juni wordt er gestart vanaf het Kerkplein. Kaarten in de voorverkoop kosten 4 euro en zijn te koop bij de Bruna aan de Grote Krocht. Martini Joustra eh, en die woont aan het Witteveld, nummer 11. En Ankie Miezebeek, Haarlemmerstraat, nummer 12. Het is ook mogelijk om de kaartjes bij de start te kopen. Ze zijn dan wel 1 euro duurder. Ook dit jaar zal er weer de hondenvierdaagse zijn. In samenwerking met Dobi hebben alle viervoeters de kans om gezellig mee te lopen. Onderweg zijn er hondenkoekjes en water beschikbaar voor alle deelnemers op vier poten. Alle informatie is terug te lezen op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl Op 13 december streden vijf basisscholen in het jaarlijkse jeugddebat op het gemeentehuis. Iedere groep 8 had twee debaters gekozen om in de raadzaal de mening van de groep over drie voorgestelde onderwerpen in te brengen. De jeugdraad besloot uiteindelijk te kiezen voor het beschilderen van de prullenbakken. Op maandag 2 juni om 1 uur worden deze beschilderde prullenbakken onthuld aan de Jacob van Heemskerkstraat bij de trap naar de boulevard. Dit is tussen strandpaviljoen Thalassa en het station. De heer Veldhuizen heeft eh, afgelopen maandag een koninklijke onderscheiding ontvangen... uit handen van burgemeester Niek Meijer. De heer Veldhuizen heeft het lintje ontvangen... vanwege zijn werkzaamheden voor de Zandvoortse Bridgeclub. Door zijn inzet op allerlei Brits terrein is hij erin geslaagd van Zandvoort een dorp te maken... waar de Britspoort hoogtij viert. Hij motiveert mensen, brengt ze samen en haalt ze zo uit hun isolement. Een maatschappelijk betrokken vrijwilliger en dat is een omschrijving die de heer Veldhuizen typeert. De politie wist afgelopen maandag te voorkomen dat in het centrum van Zandvoort een fiets werd gestolen. Van wie de fiets is, weet de politie niet. De fietsendief is aangehouden. Via Twitter vraagt de politie of iemand een fiets mist. De eigenaar kan deze ophalen bij het politiebureau. De afgelopen twee jaar is de Jutters kofferbakmarkt een groot succes gebleken. Dit heeft ertoe geleid dat de organisatie tot het besluit is gekomen om het evenement dit jaar vijf keer te organiseren. Vier keer op het Zandvoortse Gasthuisplein en één keer bij Centerparks. Op 31 mei zal de eerste Jutters Kofferbakmarkt van 2014 plaatsvinden... en daarna regelmatig tot en met september. Het Gasthuisplein zal aanstaande zaterdag volstaan met auto's vol tweedehands artikelen. Op zaterdag 14 juni brengen Klik en Op de Valraven samen met Hey, Clubstalker, Avantgarde en Deep House Database... het In The Cloud Festival aan de kust van Zandvoort. Op het roemruchte circuitpark schieten de organisaties hun publiek de wolken in... met een geraffineerde selectie aan topartiesten. Kaarten voor dit festival zijn inmiddels uitverkocht. Andere stranden gingen ze al voor, maar nu zijn ook op het strand van Bloemendaal en Zandvoort reuzenkwallen aangetroffen. Deze enorme kwallen worden ook wel zeepaddenstoelen genoemd en kunnen wel een halve meter lang worden en meer dan 11 kilo wegen. En daarmee is het de grootste kwal die in het Noordzeegebied voorkomt. um, <clears throat> en een waarschuwing erbij, raak deze kwallen niet aan. U krijgt er echt een hele akelige uitslag van... waar u ook nog eens ziek van kunt worden. Dus niet doen. De eerste tussenstand voor de verkiezing beste strandpaviljoen van het jaar is bekend. Paal 17 op Texel heeft voorlopig de meeste stemmen... op de voet gevolgd door strandpaviljoen Talassa uit Zandvoort... en Parker Beach Club in Scheveningen. En eh, als u graag wilt dat eh, Zandvoort wint... dan kunt u op de website van deze verkiezing uw stem uitbrengen. Tot slot het weer. Het weer in Zandvoort. We hebben nog steeds te maken met een depressie... en daardoor is het ook vandaag bewolkt en van tijd tot tijd regenachtig. Zuidoostelijke laat, later een oost- tot noordoostenwind neemt toe naar matig... en de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Vanavond en komende nacht blijft het bewolkt en regenachtig... maar de hoeveelheden nemen geleidelijk af. De oostelijke wind is meest matig en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen, hemelvaartsdag, is het aanvankelijk nog bewolkt... en uit die bewolking valt nog wat lichte regen of motregen. En later op de dag uh, klaart het op en zien we mogelijk ook de zon nog even. De oost- tot noordoostelijke wind is overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 16. Vrijdag blijft het droog en komt de zon weer tevoorschijn. De noordoostenwind is matig en de temperatuur is weer wat hoger... en stijgt naar maximaal 19, misschien zelfs 20 graden. En dat was het weer en het nieuws. Geef Nederland Geef. Voor de kunstclub van je oom. Voor de piano van het koor van je zusje. Voor de restauratie van het carillon. Steun de cultuur in jouw buurt. Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Stort op rekening 5050 of sms cultuur naar 4333. En geef eenmalig 2,50 aan cultuur. Juist nu you're so right, I've been drawn so right. As long as I got you. us het hebben. dat nou, ze het hebben. I got you. Nou, oké. Mij heb je niet hoor. Nee. Echt niet. Zo, we hebben nog nou, een klein kwartiertje te gaan in ZFM Lunch op deze woensdag. 28 mei 2014. Eh, en straks natuurlijk de vinyljaren met Phil Collins, Queen en eh, vooral niet te vergeten Black Sabbath. Ja, keuzes van Angela dus. Klachten bij haar. Dit is... Uh, Walk This Way. Aerosmith. always beneath the covers till I talk to you. My daddy say, said you ain't seen nothing till you're down on a muffin, then you're sure to be changing your ways. Een Beetje stevige muziek ook. Stof uit je oren Aero. zo. Smith. Ja, dat gaat straks nog even door hoor, de vinyljaren. Althans van een stukje. Hoewel, nou ja, behoorlijk wat. Queen en eh, Black Sabbath en uh, Phil Collins met wat stevige dingen. Ja, dit was Smith. Het was wel erg mooi trouwens. Eh, walk This Way. Ben u er nog? Nou, gezellig. Wij zijn er ook nog. We zijn er zeker nog tot vier uur. Want straks krijgen we natuurlijk de vinyljaren. En ehm, ik zei het al, met Black Sabbath en Phil Collins en Queen. Ja, ja. Eh, weet, u nog, weet u nog trouwens eh, wie de Hepstars waren? Weet u dat nog? De Hepstars? Nee, hè? Nee, blijft ook angstvallig stil hier. <laughs> dat zegt u niks. Nou, eh, de Hepstars, daar komt een hele beroemde man uit voort. Die later hele grote successen had met een beentje dat bestond uit twee mannen en twee vrouwen. Nog niks? Nou, uh, we hebben het over ABBA natuurlijk. De Hapstars, daar zat onder andere Benny Anderson in. En Benny Anderson, ja, we weten natuurlijk allemaal hoe dat eh, afgelopen is met hem. Eh, nu een van de beroemdste Zweedse componisten die er bestaat zo'n beetje. Met gigantische veel muziek en hits op zijn naam. Maar hij zat ooit in een in bandje dat heette de Hapstars. En die hadden een, een hitje met Sunny Girl. Weet je dat nog? Nou, oké. Ze hebben later, veel later weer eens een plaatje gemaakt... Uh, ik weet niet precies uit welk jaar dat dateert. Maar dat zal ik nog eens even kijken precies. Het heet in ieder geval It's Nice To Be Back. Eh, dit zijn de Hapstars. They're always people running round. Searching for some things they never find. And I am one of them. And I have found it doesn't matter where I touch the ground. or places that look different. Now I know they all are just the same. At least for me, I've been all around for something more than just a single name. It's nice to be back again, touch the things I know. searching for some things they never find. And I am one of them, and I have found it doesn't matter where I touch the ground. All places they look different, now I know they all are just the same. At least for me. a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding. Ja. met Justin Timberlake gaan we afscheid nemen van eh, CFM Lunch. We hadden daarvoor nog de Hapstars met It's Nice To Be Back. Dat eh, afkomstig is van een album dat heeft de 50th Anniversary album. Ja, die zijn ook in 64 begonnen, die gasten. En daarna natuurlijk Hero eh, van de Family of the Year. Nou, Justin houdt het wel vol tot uh, die tijd.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 Volgende week moet de Tweede Kamer de voordracht nog bekrachtigen... maar dat lijkt slechts een formaliteit. Van Woerkom kan dit najaar aan de slag. De positie kwam per 1 januari vrij toen Brennickmeijer vertrok... om lid te worden van de Europese Rekenkamer. De nationale ombudsman behandelt klachten van burgers... over onbehoorlijk overheidsoptreden. De OVSE heeft het grootste deel van zijn waarnemers weggehaald uit Donetsk. Ba maandagavond verloor de organisatie in Europa het contact met vier waarnemers die in de Oekraïnse regio actief waren en die zijn nog steeds spoorloos. Vertegenwoordigers van de eenzijdig afgekondigde Volksrepubliek Donetsk zeggen dat ze niets te maken hebben met de verdwijning van de vier. De Russische president Poetin is volgende week bij de D-Day-herdenking in Frankrijk... en zal dan met president Hollande overleggen over de situatie in Oekraïne. Het is voor het eerst sinds de annexatie van de Krim dat Poetin een westerse regeringsleider ontmoet. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Frank R. De hoofdverdachte in de Kuikse zedenzaak legde via internet contact met honderden meisjes en haalde ze over zichzelf voor de webcam te bevredigen. Een aantal van hen ontmoette hij ook. De verhoging van de brandstofaccijns heeft de schatkist in het eerste kwartaal 51 miljoen euro opgeleverd. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer. Hij is niet van plan die verhoging terug te draaien, zoals oppositie en pomphouders in de grensstreek willen. Want volgens Wiebes draagt de maatregel bij aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Door de verhoging is de accijnsopbrengst met 6% gestegen. De BOVAG is teleurgesteld in de conclusies van de staatssecretaris. Het weer in het noorden en het midden van het land regen. In het zuiden vaker droog en af en toe zon. Het is 12 tot 18.